Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De ramp met de Fukushima-kerncentrale in Japan valt in dezelfde categorie als die in Tsjernobyl 25 jaar geleden. Het Japanse nucleaire agentschap heeft naar aanleiding van nieuwe cijfers over de vrijgekomen straling het niveau verhoogd van 5 naar 7, het hoogste niveau. Dat geldt voor het moment dat de meeste straling vrijkwam. Wel is er in totaal tot nu toe minder straling vrijgekomen dan in 1986 in Tsjernobyl. De gearresteerde president Bakbo is al in Ivoorkust voor de rechter moeten komen. Dat heeft de gekozen president Ouattara gezegd na de arrestatie van Bakbo. Die werd gisteren na een bloedige strijd van vier maanden opgepakt in de bunker waar hij zich had verschanst. Ouattara wil ook dat er een waarheids- en verzoeningscommissie komt om meldingen van misdaden tegen burgers in de afgelopen maanden te onderzoeken. Pensioenfondsen weten niet precies hoeveel geld ze kwijt zijn aan beleggingskosten. Volgens de autoriteit Financiële Markten wordt er per jaar anderhalf tot 3 miljard euro meer betaald dan in de jaarverslagen staat. Dat leidt tot lagere pensioenen. Vermogensbeheerders die geld beleggen voor de fondsen brengen kosten in, in rekening. Maar ze laten ook anderen een deel beheren en die berekenen ook weer kosten. De AFM vindt dat het systeem doorzichtiger moet worden. Straks om 10 uur gaan de meeste winkels in de Ridderhof in Alphen aan de Rijn weer open na de schietpartij van zaterdag. De winkeliers hebben de ravage opgeruimd. Nog niet alle schade is hersteld. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zal de Ridderhof rond de middag bezoeken. De politie heeft gisteravond opnieuw de woning van de dader doorzocht. Of er iets is gevonden is niet bekendgemaakt. In een aantal kazernes hebben de aangekondigde bezuinigingen tot onrust geleid. Volgens de militaire vakbonden was er op de kazernes in Oorschot, Havelte en Gilserijen sprake van ongehoorzaamheid en agressie. De militairen zijn onzeker over hun positie. Vandaag beginnen acties in Havelte bij het tankbataljon dat wordt opgeheven omdat alle tanks verdwijnen.